uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Ruim 1 op de 5 personeelsleden van slachterij Vion in Groenlo is besmet met het coronavirus. Dat meldt de GGD Noord- en Oost-Gelderland. Meer dan 650 medewerkers zijn getest. Bijna 150 van hen waren besmet. Het bedrijf is inmiddels gesloten. Eerder deze maand werden 28 medewerkers van een Vion-vestiging in Scherpenzeel ook positief getest. De vakbonden maken zich zorgen over de situatie in slachthuizen. Veel werknemers zijn arbeidsmigranten die vaak bij elkaar wonen. Ook is het moeilijk om anderhalve meter afstand te houden in de slachthuizen. Op dit moment liggen er 223 coronapatiënten op de intensive care. Dat zijn er vier minder dan gisteren. Dat heeft het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding bekendgemaakt. Voorzitter Kuipers van het landelijk netwerk Acute Zorg zegt dat het aantal coronapatiënten buiten de intensive care snel afneemt. De Britse premier Boris Johnson blijft achter zijn adviseur Dominic Cummings staan. Cummings zou eind maart, ondanks de lockdownregels, met zijn auto naar zijn ouders zijn gereden. De Britse oppositie vindt de handelswijze van Cummings niet kunnen en eist zijn vertrek. Volgens Johnson heeft Cummings zich verantwoord en volgens de wet gedragen. De politieke adviseur staat bekend als het brein achter de brexit... en de succesvolle campagne voor het referendum in 2016. De Oostenrijkse president Van der Bellen en zijn vrouw... zijn door de Oostenrijkse politie betrapt in een kroeg ver na sluitingstijd. Het paar zat omstreeks half één vannacht nog te borrelen... terwijl de Oostenrijkse horeca vanwege de coronamaatregelen al om 11 uur moet sluiten... President Van der Bellen verklaarde tegenover een krant dat hij de tijd was vergeten en hartstikke fout zit. Café-eigenaren die zich niet houden aan de sluitingstijd kunnen tot 30.000 euro boete krijgen. En dan het weer. Het is bewolkt. Lokaal kan er nog een buitje vallen. Vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 11. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af.